Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Wiebes van Economische Zaken denkt dat Nederland de klimaatdoelen voor 2020 en 2030 met extra maatregelen alsnog kan halen. Volgens onderzoek van onder andere het Planbureau voor de Leefomgeving lijkt het erop dat die doelen niet worden gehaald. De extra maatregelen zijn onder meer nieuwe subsidie voor projecten met hernieuwbare energie en tientallen miljoenen voor warmtepompen en zonneboilers. De Galenkopperbrug in de A12 bij Utrecht is morgenochtend vroeg weer helemaal open. De afgelopen zes weken werd er aan de weg gewerkt en dat leidde tot veel verkeersproblemen. De voegovergangen zijn vervangen. Dat zijn de stalen verbindingen tussen de brug en het wegdek. Komende nacht haalt de aannemer de afzettingen en de omleidingsborden weg. Minister Grapperhaus zal om de uitlevering vragen van een van de twee IS-vrouwen... die zich woensdag melden bij de Nederlandse ambassade in Turkije. Zij zal in Nederland worden berecht. Van de andere vrouw is de Nederlandse nationaliteit woensdag afgenomen. Volgens de minister was de procedure daarvoor al begin september gestart. De twee vrouwen waren vanuit Nederland naar IS-gebied gereisd... en zouden enkele weken geleden zijn ontsnapt uit een gevangenkamp... in het noordoosten van Syrië. In de Pakistanse trein, waarbij gisteren 74 mensen omkwamen bij een brand... werkte de noodrem mogelijk niet. Getuigen zeggen tegen Sky News dat de trein nog 20 minuten doorreed... nadat passagiers aan de rem hadden getrokken. De brand ontstond vermoedelijk doordat de gasfles... van een illegaal meegenomen gasstel ontplofte. Het weer. Van tijd tot tijd regen. De temperatuur loopt op naar plaatselijk 14 graden in Zeeland. Morgen wisselvallig met kans op buien. Het wordt 14 of 15 graden en vooral aan zee waait het stevig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Rond Amsterdam is het drukker op de weg vanwege de afsluiting van de A10 Zuid door werkzaamheden. De files met de meeste vertraging staan op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Knopen de Hoek en Badhoevedorp een half uur oponthoud. A9 Alkmaar richting Diemen tussen Badhoevedorp en Knopen Holendrecht... 10 kilometer file met drie kwartier vertraging. Op de ring van Amsterdam de A10 Noord tussen Afrit Haarlem en Afrit Volendam een kwartier...